ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vertrouwde donderdagavondspits ook in Noord-Holland. Maar het zijn vooral veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Wat opvalt daar is de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Knop het Badhoevedorp en Roelofarensveen...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 Wat er precies fout is gegaan, is niet duidelijk. De brand brak uit in een huis aan de Visserssteeg, nadat er zeker twee ontploffingen te horen waren. In de omgeving zijn ramen gesprongen en er liggen brokstukken op straat. Na het Australische verbod op sociale media voor kinderen... zijn bijna 5 miljoen accounts opgeheven. Sinds een maand mogen kinderen tot 16 jaar niet meer op TikTok, X en andere platforms. Ex-hoofdtrainer John Heitinga van Ajax gaat naar Tottenham Hotspur. In Londen wordt hij assistent van Thomas Frank. Begin november werd Heitinga door Ajax ontslagen vanwege de slechte resultaten.